Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Moet ervoor zorgen dat zijn milities niet willekeurig mensen gevangen nemen. Ook moeten ze geen gevangenen meer mishandelen. Die oproep doet Human Rights Watch. De mensenrechtenorganisatie heeft naar eigen zeggen twintig gevangenissen bezocht en met tientallen gevangenen gesproken. De gevangenen zeggen dat ze worden mishandeld. Zo, zo zouden ze onder stroom worden gezet en zou het personeel hen slaan. De gevangenen in Libië zijn nog niet voorgeleid voor een rechter. Ook zijn ze nog niet in staat van beschuldiging gesteld. De druk op Slowakije neemt toe om akkoord te gaan met versterking van het noodfonds voor de euro. Slowakije is een van de laatste landen die er nog mee moeten instemmen. Maar of dat gebeurt is onzeker omdat een van de regeringspartijen en de hele oppositie vooralsnog tegen zijn. Ze vinden dat Slowakije als relatief arm euroland niet moet opdraaien voor de schulden van rijkere landen zoals Griekenland. De Europese Commissie heeft de druk op Slowakije nu opgevoerd door te benadrukken dat er geen plan B is. Achter de schermen wordt gesproken over de mogelijkheid dat Slowakije instemt met versterking van het noodfonds, zonder daarvoor extra te hoeven betalen. Na Slowakije moeten Nederland en Malta nog over het voorstel stemmen. Gisteren ging Oostenrijk al akkoord. Op het filmfestival in Utrecht zijn de Gouden Kalveren uitgereikt. Beste film is Black Butterflies. Caries van Houten krijgt voor de hoofdrol in die film haar vijfde Gouden Kalf. Beste acteur is Nasser Char in de roadmovie Rabat. Peter Paul Muller kwam zijn kalf voor zijn bijrol in Gooise Vrouwen niet ophalen. Hij liet weten dat hij niet van prijzen houdt en dat het kalf maar naar een kinderboerderij moet worden gebracht.